Annette Schut met het NOS Journaal. Negen lijsttrekkers zijn afgelopen avond in debat gegaan in aanloop naar de Europese verkiezingen. Onder meer over migratie. D66-lijsttrekker Gerbrandi verweet de VVD in de EU te pleiten voor een Europese oplossing om de migratie te reguleren. Maar ondertussen die oplossingen vanuit Nederland tegen te werken. Eickhout van GroenLinks PvdA zei dat er altijd mensen naar Europa willen komen en dat daar een oplossing voor moet komen. De PVV kreeg van de VVD en GroenLinks PvdA het verwijt de EU te willen uithollen. De komende dagen mogen een kleine 400 miljoen Europeanen uit 27 landen stemmen. Nederland en Estland zijn komende dag de eerste. Voor mensen met een bepaalde vorm van darmkanker blijkt kortdurende immuuntherapie zeer effectief. Een behandeling van vier weken voorafgaand aan een operatie sloeg bij bijna alle patiënten goed aan. Meldt het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam dat de behandeling heeft uitgevoerd. Bij twee derde van de patiënten bleek de tumor zelfs volledig verdwenen te zijn. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin vragen beantwoord van westerse journalisten. Tijdens het International Economic Forum in Sint-Petersburg zei Poetin dat de inzet van Duitse wapens op Russisch grondgebied de onderlinge banden compleet zullen verpesten. Ook waarschuwde Poetin dat nucleaire wapens kunnen worden ingezet als de soevereiniteit van Rusland in gevaar komt. De militante organisatie Hezbollah claimt een droneaanval in het noorden van Israël. Daarbij zijn volgens Israëlische media elf gewonden gevallen leger van Israël heeft de aanval bevestigd, maar zegt niets over slachtoffers. Het weer, in het noorden bewolking en plaatselijk een bui.